Oost-Gouwenhaarden oh, eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenboomtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Weekend, En welkom bij de show met Boordevol Funk, Disco en Soul. Tot 7 uur vanavond op deze zaterdagavond is. Langs laten we hem. Funk. evening comes. I sit down to check my options, there are none. First thing I think about is your lovely smile and all the things that drive. plaats van het eerste uur van Langs Rotterdam Funk Night hier op Weekend Radio. Dadelijk hoor je het nieuws om 6 uur en de reclame. En dan komen we terug met deel 2. Tot dan! FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Op het CDA-congres zei partijleider en vicepremier Wopke Hoekstra dat Nederland te weinig grip heeft op migratie en dat de huidige instroom niet is vol te houden. Er is te weinig ruimte en we hebben te weinig woningen, zei hij. Hoekstra hekelde ook de on-Nederlandse polarisatie in de politiek en de samenleving. Hij wees op PVV-leider Wilders en Forum voor Democratie voorman Baudet. Die laatste steunt Poetin en de Russische inval in Oekraïne. Afbraak als politiek verdienmodel, zo noemde Hoekstra het. Er zijn zeven personen omgekomen bij een helikopterongeluk in het zuiden van Italië. Er waren behalve twee piloten ook een Italiaanse arts en een gezin uit de Sloveense hoofdstad Ljubljana aan boord, inclusief een meisje van 13 jaar oud. De helikopter was opgestegen van de Tremitische eilanden en verdween aan het eind van de ochtend van de radar. Hulpdiensten zochten samen met het leger naar het toestel en vonden het wrak, maar er waren geen overlevenden meer. De oorzaak van de crash is niet bekend. De burgemeester van Haarlemmermeer is verbolgen over de actievoerders die zich vandaag hebben vastgeketend aan vliegtuigen op Schiphol. Ze zegt dat er een demonstratie was afgesproken en noemt deze actie verboden, gevaarlijk en strafbaar. Activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion drongen door het hek bij de landingsbaan waar de privéjets staan en gingen onder de vliegtuigen zitten om ze te blokkeren. Of ze ketenden zich eraan vast. Anderen fietsten op het terrein. Er zijn er al ruim 100 opgepakt. En in Spanje heeft de politie 32 ton cannabis in beslag genomen, de grootste hoeveelheid ooit. Het gaat om ruim 1 miljoen wietplantjes met een straatwaarde van 64 miljoen euro. Volgens de Spaanse politie een wereldrecord. Het spul werd bij invallen bij een wietbende ontdekt op plantages en in opslagplaatsen in onder meer Valencia en Toledo. 20 mensen zijn gearresteerd. De wiet was vooral bestemd voor export naar Nederland, België, Zwitserland en Duitsland. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht in het noorden en westen wat regen. Het koelt af naar 5 tot 11 graden bij een matige aan de kust harde zuidenwind. Morgen is het bewolkt met regelmatig een bui bij 10 tot 12 graden. Tot zover het radionieuws. Omdat het echt, echt, ik bedoel echt schoon moet zijn Bezoek de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk. Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen er weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De Uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. weekend, weekend, weekend. So all those people look to have something to say to those people out there who swear they're fresh, but they're really not fresh. Always fronting all the time, going around, acting like they're part of the crew, if you know what I mean. they're not really down, they're not really part of the crew. And if you ever find yourself at a loss of words, you can say something that goes like this. You big pimple on your nose, your Joe knuckle neck. You need to see the barber that you can bet. Now when you get a girl, you boast and you brag, and every girl you have, she needs a paper bag. You big bone head, you silly rabbit. You need some advice, please get the habit. You better stop thinking you run the show. I'ma take it to your face so that you But you ain't that fly that you can't say hi when the guy say hi. I don't mean it's squeal, but I'm gonna tell them that kid you wear ain't really real. You wear braided gold. Your arms are musty, your breath is bad, your pants are dusty, and you got a big bunion on your big toe. I'ma take it to your face so that you know. fresh, doing fresh, fresh. Hey, you're stinking, Sam, you better go ahead. You smell just like two rotten eggs. I know times are hard, but it ain't that hard. Go buy yourself some right guard. I saw many things I couldn't ignore. Never saw a face like yours before. It's like a bulldog in a ugly show. I'ma tell you to your face so that you know. You ain't fresh, uh-uh, ah, uh, baby. You ain't fresh, to go hey off. You ain't fresh. Who, who, you? You ain't fresh, fresh, fresh, fresh. Uh-uh. You ain't fresh. You ain't fresh. Uh uh-uh. uh. You ain't fresh. You ain't fresh.